Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Er liggen nu 861 patiënten op de IC. Dat zijn er 44 minder dan gisteren. Dat blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Er liggen nog 29 patiënten in Duitsland. Vanaf morgen geldt in heel Duitsland een mondkapjesplicht in het OV en in winkels. Ook de deelstaat Berlijn ging vandaag als laatste akkoord met een verplichte mond- en neusbescherming. Het RIVM zegt dat het met de huidige regels in Nederland niet nodig is om in het openbaar mondkapjes te dragen. Frankrijk gaat geleidelijk en voorzichtig de quarantaine opheffen. Dat heeft premier Philippe gezegd. Wel moeten de nieuwe besmettingsgevallen structureel beperkt blijven. Als dat zo is, gaan vanaf 11 mei winkels weer open... en mogen mensen zonder verplicht document de straat weer op. Ook de scholen gaan geleidelijk open. Er zijn in 2019 veel meer klachten binnengekomen over bijwerkingen van implantaten dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om vermoeidheid, gewrichtspijn en pijn in de borst. Er kwamen vorig jaar bijna 400 klachten binnen bij het meldpunt van het RIVM. In 2018 ging het om 162 meldingen. De meeste meldingen gaan over borstimplantaten. De man die begin deze maand werd aangehouden in de trein op Schiphol met een doorgeladen wapen krijgt negen maanden cel. De Amsterdammer van 33 werd door de marechaussee aangehouden na melding van een treinreiziger. De Amsterdammer verklaarde dat hij zich bedreigd voelde en dat hij het wapen had laten zien aan zijn 22-jarige medepassagier. De man moest vandaag in een snelrechtzitting voor de politierechter verschijnen. Volgens de officier van justitie was het absurd dat de man het wapen in de trein tevoorschijn haalde. Kort na de arrestatie liet de marechaussee al weten dat de mannen geen terroristisch oogmerk hadden. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen wordt het droog en gaat de zon even schijnen. Morgen is het grotendeels droog met af en toe ruimte voor de zon.